NAVO zegt dat het regeringsleger zich heeft verschanst op plaatsen waar ze weten dat de geallieerden ze niet zullen aanvallen. Tanks en afweergeschut staan volgens de NAVO opgesteld bij scholen, moskeeën en ziekenhuizen. Gisteren gaf de NAVO beelden vrij waarop te zien is hoe het leger zeven raketten afvuurt vanaf de binnenplaats van een moskee. De Libische rebellen vinden dat het Westen snel extra financiële hulp moet bieden. Volgens een van hun leiders is de olieproductie door de aanhoudende gevechten vrijwel stilgevallen en daardoor is er binnenkort geen geld meer om de strijd voor te zetten, zeggen ze. Een van de drie mannen die de afgelopen nacht in Den Haag twee agenten heeft mishandeld, heeft zichzelf aangegeven bij de politie. De andere twee zijn nog voortvluchtig. Het incident gebeurde toen de agenten een alcoholcontrole wilden doen bij een cafébezoekster. De drie verdachten belaagden de politieauto en mishandelden de agenten. Op de eerste van tien CNV-leden bijeenkomsten over het pensioenakkoord hebben de leden positief gereageerd. Volgens voorzitter Jaap Smit van de vakcentrale stelden de ongeveer 45 bezoekers veel kritische vragen, maar staan ze bijna allemaal wel achter het akkoord. De vakcentrale voor middelbaar en hoger personeel MHP hield een soortgelijke bijeenkomst in Culemborg. Daar waren er ongeveer 100 aanwezigen verdeeld, 50-50. De grootste vakcentrale, de FNV, houdt een referendum onder zijn leden. Tennisser Igor Seisling heeft het hoofdtoernooi van Wimbledon bereikt. Hij versloeg in de derde en beslissende kwalificatieronde de Belg David Coffin, Coffin in vier sets. Het is het eerste Grand Slam toernooi waaraan Seisling maandag begint. Hij is de tweede Nederlander in het hoofdtoernooi. Robin Haase werd rechtstreeks toegelaten. Het weer. Vanavond en vannacht in het westen nog steeds buien. Morgen bij een graad of 17 opnieuw buien. Met ook dan weer kans op onweer en windstoten. Na het weekend minder regen, nog steeds weinig zon, maar wel iets warmer.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 Dat betekent drie uur lang het beste van dance en R&B in de mix op de radio. Zoals je voor ons gewend bent, showbiz nieuws, de party update, Nightwalk 10. En straks in de derde uur een DJ live in de mix op de radio. En wie dat is ga ik je straks allemaal vertellen. Maar voor nu eerst een hoop lekkere muziek. Zometeen onderweg Joe Negro met de Grandma Fantasy featuring Shia Soul met No Sugar. Wat is de volgende plaat van uh, Gianni Coletti. Samen met Muziek Boutique het Maschenada. Je hoort het hier nu op CFM Zandvoort in de Nightwalk. op ZFM. Zandvoort voor de muziek van Joe Negro. Tezamen Gram Grandma Fantasy en She Soul met No Sugar. En dan voor Gianni Coletti tezamen met Muziek Boutique met Maskenada. En zo werd het even tijd voor iets heel anders. NW Nightwalks, Show Facts. Afgelopen weekend stopte ze al eerder met haar concert om bij haar vriendje te kunnen zijn. Maar nu blijkt er misschien veel meer achter te zitten. En volgens verschillende Spaanse en Latijns-Amerikaanse media... verwachten de zangeres en haar lover, voetballer Gerard Piqué... nog dit jaar hun eerste kindje. Shakira, daar hebben we het over, verbrak in januari... na 11 jaar haar relatie met Antonio de la Rue. En een paar weken later komt ze voor het eerst naar buiten... als een vriendin van Piqué en sindsdien zijn de twee niet meer bij elkaar weg te slaan. Er zijn er ook meer dan genoeg foto's van het verliefde koppeltje. Maar op het buikje hebben we Shakira nog niet kunnen betrappen. Op dat mooie buikje. Dus we even afwachten of ze nou wel of niet te eh, zwanger zou zijn. En het is een aparte gang van zaken. Maar mocht je op de date willen met uh, Peter Andre... dan zul je toch de balpen moeten trekken. Voor een drankje met het wandelende wasbord moet je een contract tekenen... waarin je toestemt met absolute geheimhouding... over alles wat er tijdens je afspraakje gebeurt met de man als je een publiek figuur bent, is het sowieso moeilijk om nieuwe mensen te ontmoeten... zonder dat je constant nadenkt of ze hun verhaal niet willen verkopen. En als iemand vraagt of ze een contract eh, onder willen ondertekenen... is dat dat alles wat gebeurt vertrouwelijk is. Dan kan ontspan ik een beetje, al dus de B-artiest zelf. Na het scheid schalt hij wat met een Spaans model... maar naar eigen zeggen is en D. momenteel single. Dat is heel vreemd, want iemand met zo'n wasbordje dan, hè, ja... CWM Zandvoort, de Nightwalk. Ik weet niet of je het gehoord hebt, maar eh, Joran van der Sloten gaat goed met de man. Hij zit nog steeds in de baaiers. Ver weg is dan, maar in, eh, wat is dat, de Peruaanse gevangenis? Ja, een van de zwaarste en ernstigste gevangenissen waar je niet wil zitten. Maar eh, hij heeft heel wat privileges daar al. Hij is tegenwoordig een snoephandeltje begonnen. Natuurlijk altijd leuk voor de medegevangenen. En hij heeft een vriendinnetje. En het mooie is, hij zit in de baaiers. Misschien krijgt hij levenslang. Maar heeft wel de kans gekregen om de dame zwanger te maken, zo schijnt hè. Dat zijn de geruchten dat hij, uh, dat hij de zwanger heeft gemaakt en eh, dat het goed hem begaan. Want eh, de familie van het meisje wat vermoord is, wat hij dan vermoord zou hebben... die hebben al geklaagd dat die jongen veel te veel privileges krijgt. Dus ja, maar wat doe je eraan hè? TVM's antwoord, terug naar de muziek hier op je radio. En wat voor muziek? Wat dacht je van Sergio Mendes? Tezamen met de Black Eyed met ook een nummer wat we al eerder gedraaid hebben.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 Now tell me what you like, I like what you tell me. And if you understand me, then you can overwhelm me. It's too late, it's too late. Every finish line is the beginning of a new race. van Jennifer Lopez met I'm Into You. En dat deze samen met Lil Wayne. En daarvoor Sergio Mendes samen met de Black Eyed Peas met Maskenada. En zo we het eventjes tijd voor de feestagenda. NW Nightwalk Party Update. Zo zal het beginnen we eerst even met Escape in Amsterdam. We hebben natuurlijk elke zaterdag twee zijn framebassen tot vijf uur in de ochtend met onze eigen Zandvoortse Raimundo. Hij doet het vanavond samen met Mark Benjamin, Sexy Mr. S on the Sex. Cassie on Percussions en MC is Troll vanavond. En in Electric at the Lux hebben we Words. Dat vanavond dus Brainbusters in de Escape in Amsterdam. En vanavond in Hotel Arena. Tot 5 uur in de ochtend Funky Asian. En dat is met DJ Irwan, DJ Cream, DJ Esperanza, DJ Daryl Dwight, Mr. Fier van Jar. Hotel er een. Vanavond Funky Asian. Vanavond nog een leuk feestje tot 4 uur in de ochtend. Playboy Night, dat wordt gehouden in Krasnopolski. En eh, de line-up is Roog, Brothers in the Booth, Joshua Walters en Dennis. Vanavond in Krasnopolski, Playboy Night. En uh, eh, minimum leeftijd is wel 21, maar dat had je waarschijnlijk wel begrepen. Ja, het is niet voor niks, een Playboy Night. Dus kan er een hoop verwachten vanavond. Vanavond in de Lido Club hebben we Lido Club Night... met eh, vanavond DJ Dekkie tot twee uur. Dekkie in de mix. Lido Club. En vanavond in de Panama... tot vier uur in de ochtend 21... Feestje met uh, Irwan, Dwayne Franklin, Owen Joy, The Real Antunes en veel meer. Moet je allemaal gaan bekijken. In de Panama vanavond het feestje 21. En vanavond in Paradiso we eh, Paranoia. Met onder andere Larry T. uit New York. Homework, Cleo, Joshua Walters. MC Crystal Empire. En nog veel meer. Vanavond in Paradiso tot 5 uur in de ochtend feestje Paranoia. En vanavond in de Sand Black Music Special featuring Bobby V. Onder andere met Irwan, Nicky Fouquet, Flava, The Freshman, Mitchell Supreme, Kid Q en nog veel meer. Tot 5 uur in de ochtend in de Sand Black Music Special featuring Bobby V. En vanavond in de Westergasfabriek Underground. Tot 4 uur in de ochtend met onder andere Alberto V, Siron, Cozy, Orlando Bloom, Miss Merlin en Zandker B2B, Henry von Stress. Vanavond in de beste Underground. En vanavond wat dichter bij huis in de Kromme Elleboogsteeg hebben we de feestje Barcodes in de Club Stalker. Het is vanavond in, eh, Area 1. Mason en Dirty Caps en Sebastian Ferrade. En in eh, zaaltje 2 hebben Bad Crew. Vanavond dus in de Stalker Barcode. Tot 5 uur. Lekker uit je bol. Met het feestje Barcode. En tot zover de feestjes... Eh, voor zaterdagavond, vandaag 18 juni 2011. Straks in het tweede uurtje ga ik je vertellen wat de feestjes zijn voor Zandvoort en Bloemendaal. Vanavond is er wederom niks in... Eh, ja, in Zandvoort is helemaal niks te beleven. Laten we het daarop houden. We hadden trouwens vandaag ook eh, Indian eh, Summer Festival. Maar dat is allemaal zometeen afgelopen. En deze zomer begint langzaam een beetje te komen met de grotere feestjes in her en der in Nederland. Awakening Festival, Defcon komt eraan, Latin Village. Natuurlijk Sensation, volgende maand. Extreme Outdoor. Nou, gewoon te veel om op te noemen. CFM Zandvoort, de Nightwalk, dan luister je na. Terug naar de muziek op je radio. En wat voor muziek? We dachten van de disco-familie. En Ain't Got That Swing. Door het hier op CFM Zandvoort. The Nightwalk. Een hete zomer met CFM. Zon, zee, Zandvoort en zomerhit. wandeling over het strand, door de duinen en het centrum van Zandvoort. We worden een plaat, dat kan je vertellen. Dat was ooit een van de favoriete plaatjes van Rob van der Velde. Ja, dan in een ander jasje. Het origineel van Messenfort en The Garden Party. Dit was de Soul Brazil mix. En ik kan me herinneren dat, eh, ja, voordat CFM Zandvoort bestond, hadden we Delta Hit Radio. En eh, Rob van der Velde had daar toen eh, illegaal en wel, maar had hij daar een radioprogramma. En eh, wij, hebben hier tussen app en vloed. hij had toen eh, bij Nacht en Ontij op de zondagavond... de laatste twee uurtjes, uh, eh, de laatste uur of laat... Nou, in ieder geval de laatste uren bij Nacht en Ontij op de zondagavond. En dan was het weer voorbij met Delta Hit Radio voor de hele week. Toen moest je de hele week wachten. En altijd, ik zal het nooit vergeten... Ik lag al in bed, want ja, de volgende dag moest ik weer naar school natuurlijk. En altijd deze plaat eh, rond de klok van uh, eh, 5 voor 12 werd hij gedraaid voordat de zender weer uitging. Mensen voort uit de Garden Party. Ik dacht, nou, ik draai hem weer eventjes. Alleen dit keer dan in een dancejasje. De voormuziek van de Disco Family met Ain't Got Swing. En we gaan door met uh, Ali B. Tezamen met Brace en The Sleepless. Met het plaatje dat in de tipraden staat. Summertime. En ook zometeen nog een plaatje van Nate Dog Met Regulator doet hij samen met Warren G. En... Ja, het komt van het album uh, Nate Dark Rest in Peace. Want ja, deze, de man is, eh, als het goed is, dit jaar eh, overleden. CFM Zandvoort, eerst hier Ali B, Embrace en Sleepless met Summertime. 106.9 Radio Nightwalk. weet het, ik voel een cool briesje Kom, we gaan dansen op ons favoriete liedje Je bent zo aantrekkelijk, ik wil je hebben, ik Vind je mooi, vind je ho, oh zo lekker dit Is wat de mensen bedoelen wanneer ze swaggen Zeggen, ik mik jack mijn lippen, dat komt mijn rest, laat die fiesta slechts vandaag de grond schalen. Zachte bron schalen, maar net mijn gedachten in ontspannen. Zak ik weg met een lichtblauwe hemel. Als in de zeebel, zweven in de space in de speelveld. De zee helpt je mee, telt breder je braincellen. Breed stellen, je weet zelf de meest gezellige feest. Animal deelt gevoel in de zomer. Fruitcocktail, ik houd koel in de zomer. Spoel in de zomer, als je snapt wat ik bedoel. Ik ben een dromer, stoel achterover. Daarna lekker bruin moet ik zeggen, lekker brons bakken. Het zijn de dingen die me trots maken.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 En ik zei al eh, dat die uh, Nate Dogg eh, overleden is. Dat is dit jaar gebeurd. En om precies te zijn was dat op 15 maart van dit jaar. En ja, is, eh, de man had last van meerdere hartaanvallen. In 2007 kreeg hij zijn eerste hartaanval. En ja, meerdere keren heeft hij dat gehad. En eh, ja, uiteindelijk ging het niet zo goed met hem. Hij is niet echt oud geworden. Geboren in 1969. Dus ja, hij was eh, begin 40. Nick dag dus. En zijn echte naam was Natalie Dwayne Hale. Zijn artiestennaam was dan Nick Dog. CFM Zandvoort. Voor tijd voor de lijst der lijsten. Misschien het moment waar de hele avond op hebt zitten wachten. The Nightwalk 10 is on now. De Nightwalk 10, deze week nieuw binnengekomen op nummer 10. En eveneens de enige nieuw binnenkomen in de Nightwalk 10. Nee, ik lieg, ik lieg. Ik lieg. Een van de nieuwe binnenkomers in de Nightwalk 10 is Billy de Klit. Futuring Mini met Don't Be Shy. Nummer 9. Vorige week stond hij nog op 10. Bob Sinclair tezamen met Rafael Cara met Far L'Amour. Op nummer 8, één plaatsje gezakt voor Chris Brown. Tezamen met Benny Benassi met Beautiful People. Op nummer 7, twee plaatsen gezakt voor Snoop Dogg versus David Quetta met Sweat. Op nummer 6, deze week LMFAO featuring Lauren Bennett en Goonrock met Party Rock Item. Op nummer 5, de Bingo Players met Cry Just A Little. Op nummer 4, vorige week stond hij op 3, ex nummer 1 plaatje van Alexandra Stan met Mr. Saxo Beat. En op nummer 3, de plaat die wekenlang op nummer 1 stond in de Nightwalk 10. hebben we het over Alexis Jordan met Happiness deze week op, eh, op nummer 3. En op 2 deze week vinden we de hoogst nieuw binnenkomen in de Nightwalk 10. Op nummer 2 deze week Zack Noel en Locka People. Ja, de eerste keer dat ik hem hoorde dacht ik echt voor volgens mij heeft die Nederlandse dame van uh, eh, OO Gerso gevraagd of, de, of zij een paar tekstjes wil inspreken. Want het is echt beroerd Engels. Zak deze week op 2 met Loca People. En deze week op 1. Een nieuwe nummer 1. Vorige week stond hij op 2. Pitbull. Featuring Neo, Avro Jack en Nair met Give Me Everything.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 En zo we ook het eerste gedeelte van de Nightwalk. We hebben nog twee uur te gaan. Ik zou zeggen, blijf luisteren. Laat je nog even achter met muziek van uh, Winter Gordon met Dirty Talk. En The Raw Band met Clouds Across the Moon komt ook nog voorbij.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 In de Kroatische hoofdstad Zagreb zijn zo'n 20 mensen aangehouden voor het beledigen van deelnemers aan een homomanifestatie. Aan de Gay Pride in Zagreb deden meer dan 2000 mensen mee. Er waren 700 agenten op de benen om onlusten te voorkomen. Vorige week liep een homo-evenement in de Kroatische havenstad Split uit de hand. Deelnemers werden bekogeld.